Maar er is veel verzet tegen het omstreden plan. De regering probeert het plan er al jaren door te krijgen. De rechter hield een eerdere versie tegen omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Waarschijnlijk ondertekent koning Charles de wet vandaag. Migranten mogen dan geen asiel meer aanvragen in het VK... maar moeten dat in, het, in Rwanda doen. De eerste vluchten zullen volgens premier Sunak binnen 10 tot 12 weken plaatsvinden. Bij de formatie liggen komende dag verregaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kunnen er vergaande maatregelen worden genomen... zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Ook willen de vier partijen de mogelijkheden voor gezinshereniging beperken... en de opvang van kansarme asielzoekers verder versoberen. Bronnen rond de formatie zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur... dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen... Vooral de PVV van Geert Wilders zet in op een forse inperking van het aantal asielzoekers. Ook VVD en BBB willen de instroom beperken. Het Openbaar Ministerie kampt met aanhoudende en in omvang toenemende problemen met de ICT, schrijft de NRC. Een ervaren officier van justitie zegt tegen de krant dat ze op strafzittingen staan te improviseren... omdat officieren tijdens de behandeling vaak hun eigen stukken niet kunnen consulteren. De problemen doen zich al een paar jaar voor en spelen zich af in het hele land. Op het eigen intranet van het OM staat dat er een speciale taskforce is ingesteld om de moeilijkheden op te lossen. Een woordvoerder zegt tegen NRC dat er met mannenmacht gewerkt wordt aan vernieuwing en vervanging van software en hardware. Het weer vannacht op veel plaatsen ligt de vorst overdag eerst zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en wat regen.